de faculteit diergeneeskunde op de Uithaf uit protest tegen het kraakverbod. Dan nog het weer, bewolkt en vanuit het noorden regen. Het wordt 14 graden, morgen bijna overal droog in flinke periode met zon en dan wordt het een graad of 11.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 De lijst die bestaat uit de 40 beste platen op dit moment van Europa. Daarvan zijn er 16 deze week stijgend, 3 blijven er zitten, 18 dalen en dan blijven er nog 3 eh, over. En die 3 die komen helemaal nieuw binnen. Ik denk dat er natuurlijk ook ruimte gemaakt moet worden. Na 16 weken doet Ina dat met Amazing. Lady Antebellum, Need You Now ook na 16 weken. En de Sister Sisters Fire With Fire na 15 weken houden zij het voor gezien in de heetste lijst van Europa. Snelste stijger is in hand van Bruno Mars, Just The Way You Are. De snelste daler die is voor uh, eh, Traffy McCoy. Zijn geld is bijna op denk ik, want de biljonair zakt in één keer 9 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd net als vorige week de dame die in 2008 doorbrak met het nummer I Kissed A Girl is nog steeds de best verkopende plaat in eh, Europa. Vorige week stond ze nog op 36, deze week zak ze wel naar 39. En dat alles in haar 22e week hitnotering. Helemaal onderaan de lijst deze week Hurts, Better Than Love. 13 weken in de lijst, zakken van 34 naar die 40 e plek toe. Maar het langs genoteerd en de eerste plaat van vandaag, die is in handen van Kate Perry.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 Terwijl ik hier nog wat eh, ruzie had met een eh, nd speler Hoorde je Kate Perry op de Zonfors Radio met California Girls. California Girls. 22 weken lang staat deze plaat dus al in de hitlijst van Europa. En een van de leukste albums van 2007 die kwam toch wel van de Wombats. Het trio had aan hun uh, guitar van uh, A Guide to Love, Lose and Desperation. Dat is weer een perfect debuutalbum gemaakt drie kwartier smullen van catchy eh, gitaarliedjes. En natuurlijk was niet elk nummer even sterk, maar ook de mindere nummers hadden wel een seconde waar een eh, pakket riffje in zat. Het album bevatte onder andere de hits van eh, Moving to New York, Backfire at the Disco en natuurlijk een grote hit toen Let's Dance to John Division. Vorig jaar liet de band heel even wat van zich horen met de nummer My Secret Board City. De single had een leuke clip die toch werd eh, verwijderd van YouTube. En waarschijnlijk werd dat gedaan om alle aandacht te leggen op het nieuwe materiaal. Momenteel is de band namelijk bezig met het schrijven van nieuwe nummers voor het tweede album. En dat doen ze samen met uh, topproducent Jack Niff Lee, die we weer kennen van Snow Patrol en U2. De eerste single van het nog eh, titeloze album, dat is Tokyo. Het nummer is geproduceerd door Eric Valentine, die we ook weer kennen van Queens of the Stone Age. We horen namelijk eh, wat synthesizers in dit nummer. En dat is echt aan de hand van uh, Erik Valentine gekomen. Die heeft deze namelijk meegenomen. Het klinkt weer eh, zoals we de Wombats kennen van 2007. De hits toen. Let's Dance to Joe Division. Nog steeds de vertrouwde gitaarliedjes. En natuurlijk de stem van zanger Matthew Murph. Het lijkt erop dat we hier weer een nieuwe hit hebben voor de jongens. De Wombats komen binnen met Tokio op nummer 38 deze week in de lijst van Europa. eerste nieuwe binnenkomer van deze week in handen van The One Band. En hun single heet Tokyo. We slaan er even een hele hoop over. Mark Ronson op 37, 36 Joshua Redden, I Will Rather Be With You. En op 35 deze week Eminem samen met Rihanna Love The Way You Lie. We komen dan bij 34 en daar vinden we weer een eh, single uit het repertoire van Elizabeth Moore. Oftewel eh, Pink, zoals we haar beter kennen. Begin van eh, het vorige decennium meermaals grote hits naar voren gebracht. 16 november verschijnt daarom een album waarop alles staat wat haar zo beroemd heeft gemaakt. Oude als There You Go, Get The Party Started en So What zullen natuurlijk niet ontbreken. Maar daarnaast komt de 31-jarige zangeres met een gloednieuwe single. En die single heet Raise Your Glass en zal het eerste en eh, nieuwste nummer worden op het album. De titel van het album is ondertussen ook bekend, The Greatest Hits, So Far. Wat natuurlijk ons weer ten kennen geeft dat Pink nog wel even doorgaat. Your Glass zal waarschijnlijk een hit worden en Pink is nog niet van plan dus een einde aan haar carrière te gaan maken. Daar is ook helemaal geen aanleiding natuurlijk voor, want als ze in de toekomst meer uh, soortgelijk materiaal komt, dan zullen de radio's en de fans echt serieus haar blijven steunen. Ze doet het op nummer 34, de dame die wij kennen van uh, een hele hoop de laatste So What. En de nieuwste heet Raise Your Glass. See. Maroon 5 hoorde je op de Zandvoortse Radio met hun single Misery. Twaalf weken lang staan ze daarmee alweer in de, eh, de lijst van Europa. Ze zakken wel van 29 naar eh, de 33 alweer. En wij gaan alweer naar de laatste binnenkomer. En die vinden we op eh, nummer even spieken, 32. Het is een hele tijd stil geweest rondom Robbie Williams. Totdat hij laatst met het nieuws kwam dat hij weer met Take That de studio indook. Het nieuwe album van Take That dat komt pas in november uit. Maar Robbie Williams geeft alvast een voorproefje door eh, op zijn nieuwe single samen te gaan werken met Carrie Barlow. De single Shame die is uitermate stilgehouden totdat hij in augustus zijn wereldpremière op de Engelse radio kreeg. En kort daarna kwam de Down Mountain geïnspireerde video online op de website die perfect weer bij het nummertje past. Nu komt de single dus eh, geheel Europa uit en meteen uh, gooi ze hoge ogen. Robbie Williams samen met Carrie Barlow de nieuwe single van deze mannen die heet Shame. En die hoor je op de Zandvoortse Radio natuurlijk ook bij de grootste hits van Europa. Zometeen even een overzichtje van de nummers 40 tot en met 31. En natuurlijk het weer en verkeer in onze regio. Ik heb goed nieuws voor je hoor.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 I told you through the De nieuwe zinger van Robbie Williams op jouw vrijdagmiddag. Wij gaan even kijken wat eh, we allemaal al gehad hebben in deze eerste 27 minuten van jouw vrijdagmiddag. nummer 40 vinden we Hurt Better Than Love. Staat 13 weken in de lijst, zak van 34 naar 40. Van 36 zakken naar 39, 22 weken lang al. En daarmee het langst van allemaal natuurlijk Kate Perry, California Girls. De Wombats komen nieuw binnen met Tokyo op 38. Mark Ronson, Bang Bang Bang, 15 weken in de lijst. Levert 4 plaatsen in en zakt naar 37. Van 30 naar 36 in de 13e week Joshua Redden, I Will Rather Be With You. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie, 16 weken in de lijst. Van 31 zakken ze naar 35. Pink, Raise Your Glass, zij opnieuw binnen op 34. Maroon 5 met Misery, 12 weken in de lijst, zakkend van 29 naar 33. Robbie Williams en Carrie Bello hoorde je net met A Shame. Ze komen nieuw binnen op nummer 32. En 31 die is dan voor Flowrider en David Guetta, de Club Can Handle Me. 13 weken staan ze in de lijst, ze zakken van 25 naar 31. En de volgende die dan een beetje winst boekt, nou ja een beetje, toch vijf plaatsen eh, winst pakken ze. Enrique Iglesias en Michael Tweede week dat zij in de lijst van Europa staan. Ze gaan omhoog van 35 naar nummer 30. Zometeen Ina met 10 Minutes. But I could steal your heart away. I could steal your heart away. Iglesias en Nico Searchinger. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en er valt eh, af en toe wat regen. En vooral vanmiddag regent het even stevig door. En dat is ook wel te zien nu eh, hier buiten in Zandvoort. Wind waait uit noordwesten neemt over land toe naar matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. Temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximaal van 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer overwegend bewolkt en er vallen wat buitjes. De wind waait uit noorden en is matig tot vrij krachtig. Temperatuur daalt naar een graadje of 7. Morgen beginnen we de dag weer met een paar buien, maar die buien trekken al vrij snel naar het zuidoosten weg. En vooral morgenmiddag schijnt de zon dan weer flink. De wind waait matig tot krachtig uit het noordoosten en temperatuur stijgt naar een maxima van 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het ook weer vrij helder en de temperatuur daalt flink. Het koelt af in onze regio naar waardes dicht bij het vriespunt. Met zelfs grote kans op vorst aan de grond. Zondag profiteren we dan van een uitloper van een hoge drukgebied Noorman. En daardoor is het weer een prachtig herfstweer met veel zonneschijn. Het blijft de hele zondag droog en het wordt in de middag maximaal 10 graden. Wind niet meer dan zwak uit het oost tot zuidoosten. Het is eh, nog niet heel druk in onze regio. Ook eh, houden de flitsers zich nog rustig. Hoewel, misschien dat hij er nog staat. vanmorgen stond hij er. En vanmiddag was hij er ook nog even op de zeeweg. Als je Zandvoort ingaat op het eh, parkeerdek aan je rechterhand staat op een gegeven moment een eh, grijs eh, zilver autootje. En die controleert daar of jij niet harder rijdt dan 80. Wij gaan verder met de hits van Europa hier op CFM. Ik zei het net al, Ina en 10 minutes heb ik voor je klaarstaan. Zometeen ook nog een plaat van de Plain White Teeth. <laughs> En nu slaat alles vast. We begonnen met een, een speler die een beetje liep te klooien. Een MD-speler die eh, gewoon eh, speelt terwijl er wat anders aan de hand is, weet je. Dus dat schiet ook niet op. We gaan eens even kijken of we hem eh, snel erbij kunnen pakken. Die plaat van Ina. Je hoorde al een klein stukje beginnen, maar op een gegeven moment was hij toch helemaal weg. Dat is het nadeel als je vanuit computers draait. Hè. Het is in één keer klaar. Dan je kan niet zeggen van ik zet nog even een cd'tje op. Want ja, die, die heb ik niet meer. Alles tegenwoordig vanuit de computers. Waar zit ze? Ina, de nummer 29 en 10 minutes. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy. Quit fooling. as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine.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 Ik heb het natuurlijk over eh, James Blunt. Zijn vorige grote hit eh, dateert trouwens alweer uit 2007. Toen was dit 1973 zijn eh, grootste succes. 16 weken lang in de Nederlandse top 40. En nu dacht hij het wordt weer tijd voor een nieuwe plaat. Stay the Night heet hij. En James Blunt staat daarmee drie weken in de lijst van Europa. En gaat omhoog van 26 naar 24. En daarvoor de Plain White Tees, The Rhythm of Love. Drie weken staan zijn de lijst van 32 omhoog naar 27. En drie weken geleden kwam Silo Green ook binnen in de lijst van Europa. Zijn single eh, Fuck You gaat eh, dan in de tweede week omhoog naar 28. En in deze derde week zelfs omhoog naar 23. enough. I'm like, fuck you and I fuck her too. Said if I was richer, I'd still be richer. <laughs> Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's praise in my chest, I still wish you the best. With the fuck you, you. Oh, yeah, I'm sorry. I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox. I'm more than but the way you play your game picture fool that falls in love with you. Oh, she's an Well, Ooh, i got some news for you.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 My love, my life, my shawty, my wife. She face at every turn. Trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, when will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love. But wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm missing, wishing she'd pick up the phone. But she made the decision that she wanted to up, somebody put your hands up. And gone, and you wish you could give them everything. everything. Said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. plaatswinst in de vierde week voor Nelly met zijn Just a Dream van 24 omhoog naar 22. Nummer 30 vinden we Enrique Iglesias samen met Nicole Searchinger, de Heartbeat, in de tweede week omhoog van 35 eh, naar nummer 30. Ina met 10 Minutes kwam vorige week ook binnen, toen op 37, nu naar 29. Jolanda Be Cool en D-Cup, We Speak Americano, 12 weken in de lijst, zak van 19 naar 28. Plain White The Rhythm of Love staat nu drie weken in de lijst van 32 omhoog naar 27. En Tim Burke met zijn bromance is ook een beetje over. 10 weken in de lijst van 22 zakt hij nu al naar 26. Cherise met Pyramid staat 11 weken in de lijst van 18 zakt zij naar 25. James Blunt, Stay the Night, 3 weken in de lijst van 26 omhoog naar 24. En CeeLo Green met Fuck You dat kwam eh, drie weken geleden in de lijst van 28 ook omhoog naar 23. En Nelly hoorde net dus met eh, Just a Dream, vier weken in de lijst van 24 omhoog naar 22. En Trevor McCoy met zijn billionaire. Ja, het geld is een beetje op, dus hij zakt in één keer naar beneden. De 13e week zakt hij van 12 naar 21. Deze week eh, drie zittenblijvers in de lijst van Europa.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 Het OM eist voor Geert Wilders vrijspraak voor het aanzetten tot haat tegen moslims. Justitie vindt dat de uitspraken van Wilders niet vallen onder de wettelijke criteria voor haatzaaien. De uitspraken hebben niet geleid tot een tweedeling in de samenleving... waardoor groepen tegenover elkaar kwamen te staan, zegt het OM. Dinsdag vroeg justitie ook al vrijspraak voor groepsbelediging. Wilders staat ook nog terecht voor discriminatie. Later vanmiddag wordt de definitieve strafeis tegen Wilders geformuleerd. En dan moet blijken of er ook op dit punt vrijspraak wordt geëist. PvdA-leider Cohen vindt dat PVV-leider Wilders een bom legt onder de onafhankelijke rechtspraak. Wilders zei gisteren in Nieuwsuur dat als hij wordt veroordeeld... miljoenen mensen in Nederland terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht. Volgens hem zou de rechter dan niet meer onafhankelijk zijn. Cohen vindt dat juist Wilders met zijn uitspraak de onafhankelijkheid aantast. Wilders vindt de rechter pas onafhankelijk als hij zijn zin krijgt. Dat zou iedereen wel willen die voor de rechter moet verschijnen, zegt Cohen. De Belgische aartsbisschop Leonard zegt dat zijn uitspraken over aids verkeerd zijn begrepen. Bij het Belgische antidiscriminatiebureau is een klacht ingediend omdat hij de ziekte een vorm van gerechtigheid heeft genoemd. In een boek vergelijkt hij aids met milieuproblemen die het gevolg zijn van menselijk handelen. Op een persconferentie zei Leonard dat hij alleen maar bedoelde dat de ziekte een logisch gevolg is van wisselende seksuele contacten. Hij heeft naar eigen zeggen veel sympathie voor patiënten die seropositief zijn of lijden aan aids.